Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Donald Trump zegt dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die zijn veroordeeld voor het bestormen van het Capitool vier jaar geleden. In een speech in een sportarena in Washington zei de nieuwe Amerikaanse president dat heel veel mensen gratie krijgen. Voor de Capitoolbestorming zijn zo'n 1600 mensen aangeklaagd... van wie er honderden hun straf er al op hebben zitten. Trump kondigde ook aan dat hij de Verenigde Staten per decreet zal terugtrekken... uit het klimaatakkoord van Parijs. Eerder zei hij al dat hij meteen 200 decreten wilde doorvoeren. Zo wil hij ook strengere bewaking langs de grens met Mexico... en genderaanduidingen als non-binair schrappen in overheidsdocumenten. Op de tweede dag van het staakt het vuren in de Gazastrook... zijn er 915 vrachtwagens met hulpgoederen het gebied binnengegaan. Dat meldt een hulporganisatie van de Verenigde Naties. Hamas en Israël hebben afgesproken dat er tijdens de wapenstilstand... elke dag minstens 600 vrachtwagens de Gazastrook moeten binnenkomen. In het gebied is een tekort aan alles. Niet alleen aan voedsel en medische middelen, maar ook aan brandstof. Dat is nodig om onder meer de ziekenhuizen van elektriciteit te voorzien. Qatar wil de komende dagen miljoenen liters brandstof aan Gaza leveren. Het dodental in Nigeria door de explosie van een tankwagen zaterdag is opgelopen tot 98. De truck was door onbekende oorzaak gekanteld. Op het moment dat groepen mensen benzine probeerden af te tappen... ontplofte de tankwagen en ontstond er brand. Kort daarna werd al gesproken over zeker 70 doden. Tientallen slachtoffers zijn in een massagraf bij een ziekenhuis begraven. Het weer. Vannacht bewolkt en af en toe wat motregen of motsneeuw. Bij temperaturen rond het vriespunt kan dat tot gladheid leiden.